Dit is Juri Stubenitski met het NOS-journaal. Turkije wil gaan onderhandelen over een staakt het vuren in Libië. Dat zegt de Turkse premier Erdogan in een interview met de Britse krant The Guardian. Erdogan vreest dat de militaire acties in Libië kunnen uitlopen op oorlogen als in Irak en Afghanistan. Hij zegt dat de burgeroorlog in Libië moet worden beëindigd. Intussen rukken de opstandelingen steeds verder op naar het westen van Libië. Ze hebben al vier plaatsen op het Libische leger heroverd. Aanhangers van kolonel Gaddafi zijn de stad Sirte ontvlucht. De NAVO krijgt het commando over de militaire acties in Libië. De 28 NAVO-landen zijn ermee akkoord dat het bondgenootschap de leiding overneemt van de Verenigde Staten. De Amerikanen willen zo snel mogelijk af van hun leidende rol, omdat ze ook al het voortouw namen in de oorlogen in Irak en Afghanistan. Het noordoosten van Japan is getroffen door een aardbeving van 6,5 op de schaal van Richter. Het centrum van de beving lag in zee voor de oostkust, zo'n 160 kilometer van de stad Fukushima. Volgens Japanse media is er een tsunami-waarschuwing uitgegeven voor de regio en kunnen de golven een halve meter hoog worden. Er zijn geen meldingen over schade of slachtoffers. Eerder deze maand werd hetzelfde gebied getroffen door een aardbeving van 9 op de schaal van Richter. Het dodental van die beving en de daaropvolgende tsunami ligt boven de 10.000. Greenpeace heeft gisteravond het schilderij De Schreeuw van Edward Munch geprojecteerd op de kerncentrale in Borselen. Het gezicht was gestileerd in geel en zwart, waarbij de ogen en de mond het logo van kernenergie vormden. Greenpeace vroeg met de actie aandacht voor de gevaren van kernenergie. Volgens de milieuorganisatie kan een crisis, zoals die in de centrale van Fukushima, zich ook in Borselen voordoen, al is de kans klein.